4 uur. Marnik Zampersen eh, met het NOS-journaal. Ook mensen bij wie nu pas Q-koorts wordt vastgesteld... kunnen aanspraak maken op een vergoeding. Dat zei minister Bruins in een Kamerdebat. Voorwaarde is wel dat ze de ziekte hebben opgelopen... tijdens de uitbraak tussen 2007 en 2011. Slachtoffers van de Q-koorts-uitbraak die zich voor 1 februari hadden gemeld... kregen een bedrag tot 15.000 euro... Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde dat die vergoeding ook zou gelden voor mensen bij wie de ziekte nu pas wordt ontdekt. En daar is de minister het mee eens. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld tot zes jaar cel... voor het misbruiken van twee 13-jarige misdienaars. Het misbruik was in 1996 in de kathedraal van Melbourne... waar Pell aartsbisschop was. Pell was tussen 2014 en 2017 penningmeester binnen het Vaticaan... Hij is tot nu toe de hoogste geestelijke die schuldig is bevonden aan kindermisbruik. Pijl zegt dat hij onschuldig is en gaat in hoger beroep. Een informatieavond over de ophef rond het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam... is afgelopen avond op het laatste moment niet doorgegaan. Er waren zoveel mensen dat niet iedereen naar binnen kon. De gemeente had gerekend op 250 bezoekers, maar er kwamen er veel meer. Volgens burgemeester Halsema ook uit andere steden. Vorige week waarschuwde het kabinet en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... dat leerlingen van de school worden beïnvloed door leraren die contact hebben met terroristen. Op een toegangsweg naar Urk heeft de politie afgelopen avond twee mannen aangehouden. Een van hen had een honkbalknuppel bij zich. De politie was extra alert na de ongeregeldheden van maandagavond. Toen werd een jongen mishandeld in het huis van een Nederlands-Marokkaans gezin... In het dorp gingen geruchten dat Marokkaanse jongeren wraak wilden nemen voor die mishandeling. Het weer vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. De temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden.